We hebben sinds een dag of tien een leuke keukenmeid. Die heeft een hele rare dik, ze is er eentje kwijt. Ze loopt te zwingen door het huis, van achter en naar voren. En heel de familie zwingt dan mee, heel huis zingt dan in koor. Zo, zo, zo, Pietje doet de huishouding met ritme. Holie, eh, holie, ja, holie, oh. En s'morgens doet ze bed als of heeft gezet. En smiddags zet ze de van je wikkie wikkie wakkie, wees zo zo zo fietje doet de huishouding met ritme. Holie, holia, holio. Smiddags koopt ze eten en dan roept ze door de bal. Dan gaat ze naar beneden toe en werd gelijk de trap. Sofietje doet de huishouding met ritme. ja, holia, holio. En s'morgens doet ze vet, als de koffie heeft gezet. En s'middags zet ze mee, waakie, wikkie, wikkie, wakkie. zo, zo, Sofietje doet de huishouding met ritme. Holie, als ze af moet wassen, heeft ze altijd goede zin. Dan pakt ze alle borden beet en smijt ze het water in. Ze haalt ze er weer glanzend uit en gooit ze dan omhoog. Ze vangt ze in een kopjesdoek en zwingt ze zo weer op, Zo, zo, zo, Fietje doet de huishouding met ritme. Holy jee, holy ja, holy jo. En s'morgens doet ze bed zet. En smiddags het souper van je wikkie wikkie wakkie. Wees zo zo zo je doet de huishouding met ritme. Holie, holia, holio. We hadden laatst een feestje en de tent stond op zijn kop. We dansten Nu zingt het hele land, zo, zo, zo, Fietje doet de huishouding met ritme. Holiday, holia, holio. En morgens doet ze bed, als koffie heeft gezet. En s'middags zet ze weer waar. Wikkie, wikkie, wakkie, wees zo, zo, zo, Fietje doet de huishouding met ritme. Holiday.